Ze achten daarom de kans klein dat die kinderen zich nog kunnen aanpassen... aan de leefomstandigheden in hun land van herkomst. De hoogleraren hopen dat de politiek op basis van dit rapport... het beleid zal aanpassen voor kinderen die geen recht hebben op kinderpardon. Het aantal racistische en antisemitische incidenten in Nederland neemt af... blijkt het onderzoek van het Verwijt Jonker Instituut... in opdracht van de Anne Frank Stichting. Tegelijkertijd gaan die incidenten wel steeds vaker gepaard met bedreiging en geweld. Verder is vastgesteld dat extreem rechtsgedachtegoed meer ruimte krijgt in de politiek en de samenleving, met name op sociale media. Als het aan Uber ligt, rijden er over een paar weken weer zelfrijdende auto's van de taxidienst rond in het Amerikaanse Pittsburgh. In maart stopte het bedrijf met zelfrijdende auto's na een dodelijk ongeval. Er komt nu een test waarbij de auto's rijden tussen twee kantoren van het bedrijf. Ze gaan niet harder dan 40 km per uur en mogen niet rijden als het regent of donker is. Op meer plaatsen met harde muziek zullen oordoppen te koop zijn. Fitnesscentra, studentenverenigingen en organisatoren van scholierenfeesten... willen daarmee het gehoor van hun bezoekers beter beschermen. Ze sluiten zich aan bij afspraken die staatssecretaris Blokhuis eerder maakte... met poppodia, festivals en evenementen.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 よしよしよし。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 explanation. You see, there's a kind of sound you won't find in your mem. Recall, when you add a note to one you sounded just before, and another one after that, and then another three or more, and suddenly you are singing notes galore. Oh no, Artu, it's more. There's a kind of feeling when you sing a melody, and another person sings along in harmony. It's the loveliest thing that you can do to make your voice sound grand. These difficult things give up till you know that you're singing a perfect song. We know that you can do it, that you get through it, all too. Your every friend is better, there's a great duet inside you. Don't give up now, you're flying so high, you're up in the blue. Just keep that music coming and we soon will be humming with you. Oh dear, let me see now. Yes, just imagine someone who does not know how to love. Could you teach him how to do it with a photograph? or a diagram of the human brain or some such silly scheme. No, but tickle his funny bone and watch him scream. <laughs> well, the same is true of music, as I think you see. It's a little more than someone saying do, re, mi. It's a little like jumping out in space with no firm ground below. Let's give it the best that you have, maybe up and away you'll go. The time is now, we're showing you. Come take that chance, that physical dance, no time review. And with those notes you're bringing us, we all will be singing with you. Now you try it, Artu. Oh, I knew you could do it. I knew it. Again. Oh, that's wonderful. Now get your circuits together. Are you ready? Take a solo. there. Yeah.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 reminding me of you. Nursing an empty bottle and telling myself you're happier. you look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 Oh, baby. Let's go. my ritme van de kerst.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 ZFM. Do do do. en stuur je allemaal fijne dagen.